Ook staat er een flinke wind die het water richting bewoond gebied duwt. In onder andere Hoorn werden mensen in alle vroegte hun huis uitgehaald... omdat de bol dreigde te overstromen. Verschillende woningen zijn inmiddels ook ondergelopen. Bewoners konden nog wel op tijd hun auto's en waardevolle spullen uit garage halen. De Australische wielrenner Rowan Dennis is opgepakt en aangeklaagd voor het doodrijden van zijn vrouw. Hij zou haar hebben aangereden met een pick-up truck. Melissa Dennis overleed in het ziekenhuis. Buren zagen een hoop politie rond het huis. The street was cordoned off. There were few of the ambulances. Uh, I think there was a fire truck and few of the uh, police cars. They were blocking off the road. It's very sad. It's a terrible thing to happen. Melissa Dennis werd in 2015 wereldkampioen baanwielrennen. Haar man Rowan zat bij Jumbo-Visma en is ook wereldkampioen geweest, maar dan bij tijdrijden. Hij moet op 13 maart voor de rechter komen. Alle Eurostar-treinen van en naar Londen rijden vandaag weer. Gisteren werden 41 ritten geannuleerd... omdat een tunnel in Londen was volgelopen met water. 30.000 reizigers waren daar de dupe van. Vandaag kan de normale dienstregeling gereden worden. En Happy New Year voor alle mensen in Nieuw-Zeeland. Daar is het nu al 2024. Deze man is verantwoordelijk voor de grootste vuurwerkshow in het land die nu bezig is. Hij voelt de druk van de wereld die meekijkt. You only get one chance at midnight. You have to fire at midnight. And, and it's seen around the world. This is the only display in New Zealand that is that's shown internationally. So the world is watching. Uh, Auckland leads the way really in the major cities in the world. There are a few smaller countries that come in before it, but Auckland really is the focus. It goes Auckland, Sydney, and then it starts traveling hij zegt dat hij maar één moment heeft om het goed te doen. De Nieuw-Zeelanders zijn trouwens niet de eerste die het nieuwe jaar ingaan. Verschillende eilanden in de Stille Oceaan vierden een uurtje geleden de jaarwisseling al. Het weer, het is bewolkt en er valt regen. Vanmiddag kan de zon eventjes doorbreken, maar later komen er ook weer buien.